NOS Nieuws van 11 uur. Juri Stubenit. Een omstreden imam heeft in een preek uitgehaald naar burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Dat meldt de Telegraaf. In een video op Facebook noemt imam Fawaz Geneet de burgemeester een afvallige moslim en een vijand van de islam. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat hij weet van de toespraak. Volgens hem draagt de imam bij aan het radicaliseringsproces in de richting van het jihadisme. Eerder kreeg de salafistische imam al een gebiedsverbod voor twee wijken in Den Haag... omdat hij in een boekwinkel illegaal gebedsdiensten leidde. Het dodental na de brand in een winkelcentrum in Siberië blijft oplopen. De Russische minister van Rampen zegt dat zeker 64 mensen zijn omgekomen. Het zoeken naar slachtoffers is lastig doordat het dak van het gebouw is ingestort. De oorzaak van de brand in Siberië is nog altijd onbekend. De oudste wapenfabrikant van Amerika, Remington, is bijna failliet. Het bedrijf heeft een schuld van bijna 1 miljard dollar. Remington heeft imagoproblemen, onder meer door de schietpartij op de basisschool in Sandy Hook in 2012, waarbij een Remington werd gebruikt. Ouders willen schadevergoedingen. Oud-senator en oorlogsheld Johan van Hulst is overleden. Hij speelde een cruciale rol bij de redding van 600 Joodse kinderen uit de crash bij de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Hij was toen directeur van de hervormde kweekschool die ernaast lag. Van 1956 tot 1981 zat hij in de Eerste Kamer. Eerst voor de CHU en later voor het CDA. Johan van Hulst was 107 jaar oud. Het kabinet wil dat het rijden in schone auto's aantrekkelijker wordt. Daarom krijgen gemeenten de mogelijkheid om parkeren goedkoper te maken... voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen. Dat moet de luchtkwaliteit in steden verbeteren. Het weer, plaatselijk dichte mist met uitzondering van Groningen en de Wadden. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af en kan er vanmiddag een bui vallen.